Te hard met het NOS Journaal. Nederlandse hekbacterie, dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De VWA heeft bijna 170 komkommermonsters onderzocht die afkomstig waren van telers, groothandels en supermarkten. Het productschap Tuinbouw heeft ook paprika's, tomaten, aubergines en sla onderzocht. Ook daarop is de EHEC-bacterie niet aangetroffen. In Duitsland zijn zeker 15 mensen aan de besmetting overleden, in Zweden 1. Dat was een vrouw die zondag uit Duitsland was teruggekeerd. De marechaussee gaat vanaf morgen weer controleren in de grensstreek. De mobiele grenscontroles werden in januari stopgezet nadat minister Leers op de vingers was getikt door de Raad van State. Die vond de controles te veel lijken op de ouderwetse paspoortcontrole en die zijn onder het verdrag van Schengen verboden. Nu worden alleen steekproeven gehouden en geen permanente controles. Bij de mobiele controles werden vorig jaar ongeveer 10 mensen per dag gearresteerd en in de cel gezet. Radko Mladic kan worden uitgeleverd. rechters in Belgrado hebben het hoge beroep van de voormalig Bosnische Servische generaal verworpen. Dat betekent dat Mladic nu kan worden overgedragen aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Mogelijk wordt hij vandaag nog op het vliegtuig gezet. Het tribunaal verdenkt Mladic zonder meer van volkenmoord in Srebrenica in 1995 tijdens de Bosnische oorlog. Ook wordt hij mede verantwoordelijk gehouden voor het terroriseren van de bevolking van de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Vanochtend mocht hij nog onder strenge beveiliging het graf van zijn dochter bezoeken. De man die in oktober 2009 een kennis met een bijl doodsloeg, moet 21 jaar de cel in. Het heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. De rechtbank had de 48-jarige man uit Helmond veroordeeld tot 12 jaar voor doodslag. Maar het hof acht in hoger beroep moord bewezen. De man heeft in een kwartier tijd ongeveer 40 keer met een kloofbijl op het slachtoffer met wie hij bevriend was ingeslagen. Volgens het, volgens het hof waren er momenten waarop de Helmonder zich kon bezinnen, maar heeft hij dat niet gedaan. Het weer vanuit het westen droog en af en toe zon. Maximaal van ongeveer 16 graden. Morgen zonnig en droog en iets hogere temperaturen. Dit was het. En... Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staat 55 kilometer file een normaal begin van de avondspits. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 3 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor het knooppunt Kooimeer 3. Op de A10 de ring van Amsterdam, daar is van alles misgegaan. Tussen Oostdorp en knooppunt Koenplein 5 kilometer. Tussen Kadoelen en de Koentunnel 4 kilometer na een aanrijding. Daar is de linkerreishok dicht. Tussen Afrit Vodendam en Diemen 8 kilometer. En tussen Knoop knopen de Nieuwe Meer en Diemen ook 8 kilometer. Op de A12 daarna richting Arnhem bij Bunnik 3. A13 daarna Rotterdam. Tussen knopend Ippenburg en af het Berkel de Rode Reis 7. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij het knooppunt Terbrechtseplein 4. De A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer.